Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee Amerikaanse aanvallen in Syrië zijn meerdere leden van Islamitische Staat gedood. Dat meldde het Amerikaanse leger en de Syrische staatstelevisie. De eerste aanval was in de buurt van de Turkse grens. Daarbij zou onder andere een wapensmokkelaar zijn omgekomen. Hij regelde de inzet van strijders bij aanslagen. De tweede aanval kostte het leven aan twee leiders van IS. De vicegouverneur Al-Umawi en een leider die niet bij naam genoemd is. Bij beide acties zouden geen Amerikaanse of burgerslachtoffers zijn gevallen. Een capsule van SpaceX is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De Amerikaanse capsule bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station... maar ook een Japanner en een cosmonaut uit Rusland. Het was voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevloog vanuit Florida. Eerder leek de samenwerking tussen de Russische en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties te stoppen... na de Russische inval in Oekraïne... Maar later kwamen ze toch overeen om elkaars ruimtevaarders te laten meevliegen. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel roept gemeenten dringend op om extra opvangplekken te regelen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor het begin van volgend jaar moeten er 1700 extra plaatsen zijn. Anders zouden de jongeren in de kou moeten slapen of gaan rondzwerven, zegt Van der Burg. Het doet de oproep ook namens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en NIDOS, dat is een voogdijorganisatie. De rechtbank bepaalde dat de staat maatregelen moet nemen, zodat de noodopvang voor asielzoekers aan de internationale normen voldoet. Minister Jessjelgus van Justitie heeft de talkshow op 1 een stuk van haar haar afgeknipt. Volgens haar moeten Iraanse vrouwen zelf kunnen bepalen wie ze willen zijn. Ze deed dit als steun aan demonstranten in Iran... die protesteren tegen de moraalpolitie. Aanleiding is de dood van de Iraanse vrouw Masa Amini. Zij overleed vorige maand nadat ze was opgepakt omdat ze haar sluier niet correct droeg. Het weer, het is vandaag zonnig in het zuiden en oosten van het land.